Goedenavond, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Geert Wilders zegt dat hij geen steun van alle partijen had om premier te worden. Daarom is hij bereid om af te zien van het premierschap... net zoals de partijleiders van de VVD, NSC en BWB. Ze zijn allemaal bereid om in de Tweede Kamer te blijven zitten... als er een nieuw kabinet komt. Bronnen rond de partijen zeggen dat de vier dat hebben afgesproken... onder leiding van informateur Putters. Op basis daarvan gaan ze nu verder praten. Dat betekent niet dat het nu zeker is dat er een nieuw kabinet met deze vier partijen partijen komt. Maar, zegt verslaggever Lars Geert... Het betekent wel dat een kabinet dat leunt op deze vier partijen... dichterbij is gekomen. We gaan zien hoeveel dichterbij. Morgen presenteert informateur Putters zijn eindverslag. En wellicht dat daar een tipje van de sluier in wordt opgelicht. Maar een naam van een nieuwe premier, nee, die hebben we nu nog niet. De rechtszaak tegen Gianni de W. uit Ettenleur ging vandaag weer verder. Hij staat terecht voor het afpersen van 28 minderjarige meisjes en ook twee vrouwen... nadat hij naaktbeelden van ze ontving. Onze stagiair Jasper Bastiaans was in Amersfoort vandaag om te checken... hoe vaak jongeren daar nou de vraag krijgen voor pikante foto's. Nee, echt nog nooit. <laughs> Ja, ik, heb niet zulke goede contacten, gewoon vriendinnen. Ja, die vragen dat niet. Ja, via Snapchat werd dat gevraagd door een meid. Ja, meestal op Snapchat voegen jongens je toe of zo. En dan meestal Oh, ik moet ze niet toevoegen, maar dan doe je het toch. En dan gelijk is het al, eh, mag ik een naaktfoto. De rechtszaak tegen Johnny de W, die dus wordt verdacht van afpersing met naaktbeelden, is nu twee dagen onderweg. Duurt nog een paar dagen. Hij hoort waarschijnlijk in mei zijn straf. En bij de show van Joost Klein morgen in Tilburg... mogen bezoekers hun telefoon helemaal niet gebruiken. Bij binnenkomst worden de telefoons in een dikke hoes gestopt en op slot gedraaid. Nou, de bezoekers hebben hun eh, telefoon dus wel bij zich... maar kunnen er in de zaal niet mee betalen en ook niet mee filmen. En wie toch stiekem een telefoon bij zich heeft en betrapt wordt op filmen... wordt naar huis gestuurd. In Amsterdam testen ze ook al in kroegen met dat no-phone beleid. Heb ik nog het weer voor je. Het blijft droog. Vanavond en vannacht klaart het ook op. Dan krijgen we morgen een lekker lentedagje. Aardig wat zon bij 14 tot 18 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Twee korte files nog in Noord-Holland. Om te beginnen de A4 Den Haag richting Amsterdam. Bij knopen de Nieuwe Meer rijdt het langzaam over 6 kilometer met 10 minuten vertraging. En ook 10 minuten oponthoud nog op de A9 Alkmaar richting Amstelveen bij Amstelveen Stadshart.